Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. De Amerikaanse staat Californië is opgelopen naar 42. De branden ten noorden van San Francisco duren nu al ruim een week... en zijn de dodelijkste die ooit in de staat woeden. Zo'n 100.000 mensen zijn de afgelopen dagen geëvacueerd... en op het hoogtepunt waren ongeveer 2000 mensen vermist. Inmiddels is het aantal vermissingen teruggebracht naar ongeveer 50. Er zijn nog zo'n 13 grote brandhaarden maar die zijn waarschijnlijk geen directe bedreiging meer voor nabijgelegen bewoonde gebieden. De kerncentrale in Borselen ligt sinds dinsdag stil. Dat komt door kortsluiting tussen twee schakelkasten in het niet-nucleaire deel van de centrale. Volgens de toezichthouder hebben alle veiligheidssystemen goed gewerkt en is de centrale veilig gestopt. De oorzaak van de kortsluiting wordt nog onderzocht. Wanneer de Zeeuwse kerncentrale weer kan opstarten is nog niet bekend. Verschillende boerenorganisaties stappen naar de rechter om de afschaffing van een mestregeling aan te vechten. De afgelopen dag werd bekend dat die aan het einde van het jaar vervalt. Via de regeling konden boeren die mest op een milieuvriendelijke manier verwerken... meer dieren houden zonder dat ze daar extra voor hoefden te betalen. Nu moeten de boeren de dieren wegdoen of toch meer gaan betalen. En dat kan de pluimvee- en varkenssector miljoenen euro's gaan kosten. Een Russische tv-presentatrice en journaliste wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in Rusland. De 35-jarige Sobchak is een bekende televisiepersoonlijkheid en ze is de hoofdredacteur van een modeblad. President Poetin is een vriend van haar vader, maar in de loop van de jaren is ze steeds kritischer geworden op de Russische president.